opofferen na 50 jaren al. Nou is het gedaan met al de vreugd. Mens, maak jezelf niet zweet, want dan word je kuil of vreemd. Begin je aan je tweede jeugd. Laat maar gaan, laat maar gaan, laat maar gaan. Laat die paar grijze haren maar staan kop is toch geen krop, dit de nieuwste poepiekop, want dan ben je er nog laat bovenop. Laat maar gaan, laat maar gaan, laat maar gaan. Komt er op een paar jaren niet op Na vijftig jaar word je wakker en dan is hij voor de bakker. Dan begin je weer van voren. Je zat in de goede tijden van met Huzalem, met vijftig jaar op school nog bij elkaar. En ging je trouwen toen, dan duurde met fatsoen de witte broodtijd twintig jaar. Laat maar gaan, laat maar gaan, laat maar gaan. Laat die paargreden haren maar staan. Een kale kop is toch geen strop, dit is de nieuwste poepiekop. Want dan ben je er nog later bovenop? Laat maar gaan, laat maar gaan, laat maar gaan. Kom erop een paar jaar niet op aan. Na vijftig jaar hoor je vader wakker en dan is hij voor de bakker. Dan begin je weer van voor.